Aanleiding is een uitzending van het trosprogramma Radar... Daaruit bleek dat het letselschadebureau De Palsgroep met tien verzekeraars afspraken heeft zonder dat de cliënten dat weten. De bemiddelaar krijgt een vast percentage van de schadevergoeding, in de meeste gevallen 21 procent. De Palsgroep krijgt bijvoorbeeld 63.000 euro als de schadevergoeding 300.000 euro is en ook als het een heel simpele zaak is. De cliënt heeft een probleem als hij het niet met het afgesproken schadebedrag eens is en naar de rechter stapt. In dat geval kan het letselschadebureau hem confronteren met hoge kosten. De Palsgroep zegt in een reactie dat er aan de afspraken niets geheimzinnigs is. De verzekeraars zeggen dat ze bereid zijn meer inzicht te geven in de kosten. De Leidse GroenLinks-wethouder Steeg is opgestapt. Hij vindt zijn positie onhoudbaar geworden nu zijn eigen GroenLinks-fractie tegen een plan van het college van BMW heeft gestemd. BMW wilde aan de rand van de stad een tijdelijke parkeergarage aanleggen, een plan dat ook al in het coalitieakkoord stond. Maar de GroenLinks-fractie stemde tegen vanwege het extra autoverkeer dat de tijdelijke parkeergarage zou veroorzaken. Volgens wethouder Steeg zijn de verschillen met de andere collegefracties, PvdA, VVD en CDA, onoverbrugbaar en is er geen onderling vertrouwen meer. Morgen besluit het college van BMW hoe het aftreden van Steeg zal worden opgevangen. Verschillende topmensen van de ICT-organisatie van de politie verdienen veel meer dan de balken en de norm. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken die in handen zijn van het tv-programma Nova. Een aantal topmensen van de ICT-organisatie is vorig jaar vertrokken... waarna onder meer een interim-manager is aangesteld... die in een jaar 376.000 euro verdient. De balken en de norm is ongeveer 180.000 euro. Verschillende korpsbeheerders en ook politiebonden hebben al laten weten... dat ze de vergoedingen veel te hoog vinden.